Trudy Vendrig met het NOS-journaal. Rond deze tijd wordt in de slachtoffers die omkwamen bij vluchtpogingen bij de Berlijnse muur. Tussen 1961 en 1989 kwamen bij vluchtpogingen van oost naar west 136 DDR-burgers om. Voorafgaand aan een minuut stilte was er een officiële herdenking op de Bernauer Strasse. Onder andere president Wolf en bondskanselier Merkel wonen de plechtigheid bij. Precies 50 jaar geleden, om middernacht, begon het communistisch Oost-Duitsland aan de bouw van de 45 kilometer lange muur om West-Berlijn om de massale uittocht naar het westen te stoppen. De politie en het leger plaatsten betonbaten en prikkeldraad. Op 9 november 1989 viel de Berlijnse muur. Een maand later verklaarden Sovjet-president Gorbachev en Amerikaanse president Bush dat de Koude Oorlog definitief voorbij was. In België zijn vanmorgen bij een frontale botsing door een spookrijder drie doden gevallen. De spookrijder zelf, een van zijn passagiers en de bestuurder van de andere auto, nog eens drie andere mensen raken gewond. De spookrijder reed op de E42 bij Namen. Op de Noordzee is Shell bezig met het dichten van een olielek. Volgens Shell is er geen grote hoeveelheid olie in zee terechtgekomen. Het lek werd woensdag ontdekt bij een platform op 180 kilometer uit de kust van het Schotse Aberdeen. Volgens Shell is de oliestroom grotendeels ingedamd. De Britse premier Cameron heeft vanwege de ongeregeldheden in Britse steden de hulp ingeroepen van een Amerikaanse oud-politiecommissaris. Het is de 63-jarige Bill Bratton, die geldt als deskundige in het bestrijden van rellen. In 1992 was hij nauw betrokken bij het terugbrengen van de criminaliteit naar rellen in Los Angeles. Die braken uit nadat een zwarte taxichauffeur door blanke agenten was mishandeld. Volgens Bratton heeft het op grote schaal arresteren van relschoppers geen zin. Hij vindt dat er met de relschoppers moet worden gepraat, zodat ze in de toekomst toekomst niet opnieuw in de fout gaan. Het weer zwaar bewolkt, later vanmiddag van het zuidwesten uit buien met kans op onweer en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de AMB. Er staan twee files bij Rotterdam op de A20. Dat heeft onder meer te maken met de werkzaamheden op de A20. Richting Gouda, vlak voor de afsluiting, staat bij het Kleinpolderplein 2 kilometer.